Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De ceremonie waarin de Curaçaose slavenleider Tula eerherstel zou krijgen van de Nederlandse regering is afgelast door noodweer. Vanwege harde windstoten en blikseminslag besloot de organisatie dat het niet verantwoord was het programma verder te laten gaan. Daardoor kon staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koningsrijksrelaties niet zoals gepland het decreet van rehabilitatie uitspreken namens de Nederlandse regering. Het eerherstel van Tula had precies 228 jaar na zijn dood moeten plaatsvinden. Of de ceremonie woensdag deels vervolgd kan worden is nog niet duidelijk. In het persoonlijk archief van Prins Bernhard is zijn originele lidmaatschapskaart van de nazi-partij gevonden. Het was al bekend dat Prins Bernhard enkele jaren lid was van Hitlers NSDAP. Maar nu is daar definitief bewijs voor, schrijft NRC. Oud-directeur van Koninklijk Huisarchief Flip Maarschalke Weert... onthult in zijn boek dat hij het lidmaatschapskaart heeft gevonden. Ook is daar bewijs dat de prins zijn lidmaatschap weer opzegde... toen hij zich verloofde met prinses Juliana. Prins Bernard ontkende lid te zijn geweest van de Nationaal Socialistische Partij. Bij een busongeluk in de buurt van Venetië zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook tientallen gewonden. Volgens Italiaanse media is de bus van een viaduct 10 meter naar beneden gevallen en op een spoorlijn terechtgekomen. Over de oorzaak van het ongeluk gisteravond is nog niets bekend. In de bus zaten vooral toeristen. En de republikein Kevin McCarthy is afgezet als voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. McCarthy lag al tijden onder vuur van een radicale minderheid in zijn partij... en die diende afgelopen dag een motie in om hem af te zetten. 216 parlementariërs stemden voor de motie, 210 tegen. Hij is de eerste voorzitter van het Huis van Afgevaardigden die is afgezet. Er is nog geen opvolger bekend.